van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het grondpersoneel van KLM mag voorlopig niet staken. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat de KLM had aangespannen. De FNV had voor vanavond een werkonderbreking van anderhalf uur aangekondigd. Maar volgens de KLM is dat een te zwaar middel. Zeker 12.000 passagiers zouden daardoor gedupeerd worden. De rechter heeft nog geen definitief besluit genomen. Dat volgt volgende week donderdag. Maar in de tussentijd mag er niet worden gestaakt. De FNV is kwaad over het vonnis... omdat het grondpersoneel nu acht dagen wordt beperkt... in zijn grondrecht om actie te voeren. De KLM is blij omdat de staking een schadepost van 4 miljoen euro had opgeleverd. Bij de mislukte landing van een vliegtuig in Dubai is toch een dode gevallen. Een brandweerman kwam bij het blussen van de brand om het leven. De topman van luchtvaartmaatschappij Emirates eerde hem op een persconferentie. Het vliegtuig maakte in Dubai een buiklanding, vermoedelijk door problemen met het landingsgestel. Er volgde brand en een explosie, maar toen hadden alle 300 inzittenden het toestel al kunnen verlaten. In Limburg zijn twee complete bijenvolken vergiftigd. Iemand heeft in Strambrooi insectenverdelger in de kasten gespoten, meldt de nieuwssite 1 Limburg. Daardoor zijn zo'n 50.000 bijen doodgegaan. De politie heeft een filmpje van de stervende bijen op Facebook gezet en vraagt mensen die iets gezien hebben contact op te nemen. Het ontwerp voor het nieuwe RIVM-gebouw in Utrecht moet terug naar de tekentafel. Het voldoet niet aan de trillingseisen. Het 80 meter hoge gebouw met veel laboratoria moet op de, het universiteitscomplex De Uithof komen... waar de hele dag bussen en straks ook trams langs rijden. Dat veroorzaakt trillingen en daarvoor gelden in laboratoria strenge normen. Die worden in het huidige ontwerp overschreden. De bouw loopt nu zeker anderhalf jaar vertraging op. Het RIVM hoopt dat de nieuwbouw in ieder geval in 2020 klaar is, want dan moet het in weg uit het huidige pand in Beeldhoven. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het zuidoosten nog wat regen. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen vooral in de middag af en toe zon, maar ook nog een enkele bui. En het wordt ongeveer 20 graden.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 Mijn dag kan niet meer stuk. Let's go. Verzoeknummertjes natuurlijk gewoon via de Facebook. E-mailtje, alles mag. Kom terug, tweede uur. and everybody's watching her This is what you came for. Tweede uur van Beachmasters. Ondertussen is onze Duitser ook weer in de studio.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 Oh, wat een feest is vandaag. En dan je Justin Timberlake en dat kan niet op. Maar ik, eh, onze Duitser die proviseert van een gratis airco. Heb je dat ooit meegemaakt? Onze Duitser gratis airco? Ik snap allemaal niet. Daar zeg ik, ik vind een aircootje lekker. Ik heb hier een aircootje aanstaan. Gaat die in een raam zitten? Echt. Misschien denkt je dat hij Superman is, maar het is gewoon een Duitser. Dat je dat weet. Dus, als je het uh, verhoort... Hoi, Duitser, hier naartoe. Airco staat aan. Tot zover. Ik heb net wereldkampioenschappen pizza gegeten eh, voor, eh, verbroken. Binnen 30 seconden was die pizza en Woep, eh, mijn huig in. En die is gewoon op. Hé, hey, daar is onze Duitser. Goedendag, mijn vriendling. Huh, zeg het eens, mijn vriendling. Ik ben een macho man. Oh, een macho man. Oh. Onder welke mic ga jij zitten? Oké, twee bier en de cola dus. Dankjewel. Ja. Hey, hoe is het? Hoe is jouw vakantie geweest trouwens? Nou, dan moet je wel van die microfoon bouwen. Ja, heerlijk. Ja? Ja, joh. Jullie zouden Europa gaan, maar je bent in Duitsland gebleven en je ging... Ja, we zijn niet verder gekomen dan Duitsland. Hartstikke lam elke avond. Nou, dat viel op zich nog wel mee. Jij was ook jarig. Nou, daar gaan we Ik ben ook nog jarig geweest, precies een week geleden. Dus, Deze eh, Duitser is 19 jaar oud geworden. Jawohl. Of 91, wat was het nou? Um, laten we het bij 91 halen. Ah, dat vind ik leuk. vind ik leuk. Vandaag ben je 91 geworden. Ja, Hoor je dat? Hé, hey, Noelle, hij is 91 geworden. Oh nee, nee, nee. Kelly, hij is 91 geworden. Hey, uh... nou, waar is Frans? Oh, wacht. Frans is aan het werk. Ja, Frans brengt zijn blussen. Hey, nee, eh, hij is bezig met een wateroverlast. 91-jarige Duitser. Heb jij nog een lekker nummertje voor ons? Ja, ik heb eigenlijk een eh, lekkere nummer. Ja, Dat is een nummer van man? Van deine Man. Man? hoor. Oh ja, maar ik heb een man in mijn lijst staan. Oh, dan moeten ze die even downloaden. Ja, doe ik zo. Oké. Gaan we naar Boers praten of gewoon op Duits praten? Ik snap helemaal niet van. Ja, we kunnen Boers gaan praten. Oké, ja, dat vind ik ook goed. Ja, alles zeg maar. Nou, maar ik heb ondertussen ook nog wel een lekker nummertje. En ik zie dat je hem al klaar hebt staan. Oh, nee. Ja. Welk is dat dan? Nou, dat is bij van D, hoor. Oh, no. Elvis nou. Crespo. Nou, dan mag u hem even goed in het Nederlands, Duits en Boers aankondigen. Oké, okay, mijn dames en heren. Hier is Deor met Bijlaar. En voor de Nederlandse luisteraars, Bijlaar van Deor. Je luistert nog steeds naar ZFM Beastmasters. Elke woensdag tussen 6 en 8. Mijn naam is Hans en dat is Duitser. Chris Crespo. En Zorro. En jij hebt een nummertje? Ja hoor, ik, ik een nummer. Ah, hebben ze een nummer van mij? Ja, ik habe een nummer van Oh nee, dat is eh, zeer tof. Ja, toll. <laughs> Da, oh. Später, später. Ich bin eine Macho, man. Ich bin eine... Berliner. <laughs> <laughs> Oké, nou dat was weer vandaag. Eh, bij deze eindigen we de uitzending. Eh, we zijn eh, hartstikke gestoord. Ja, dat klopt. Nou, maar ik heb weer een heerlijk nummertje. En die is van Maan. Featuring Sheer <laughs> Met, ja, je mag één keer raden. Ik ben een Berliner? Nee, ik ben een DJ. Oh, super. You should be the DJ. You should be the DJ. You make me wanna stay. Whatever tune you play, it makes me dance all day. sound of the birds, where the sound of the drums go. the drums go. Ik nog steeds een einde Berliner, maar het kan nee, allemaal. keine Berliner. Hey, ik heb nog één nummertje in petto eh, voordat we gaan beginnen met het weer weer. Eh, <laughs> het weer weer. <laughs> met het weer weer. Het weer weer. Ja, het weer weer. Ja, het weer weer. one, one call away, Charlie pot ZFM, Beachmasters. Mijn naam is Jonas Parson en zijn naam is... Sander... Berlina. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. Oké, jongens, uh, muziek valt uit. Het is gewoon slecht. <laughs> dankjewel Charlie en dankjewel Sander. Alsjeblieft. Heb je nog een beetje stem over? Want je moet nu het weer doen. Ja, ik heb natuurlijk altijd nog stem over. Oké, dit is dan het weer. Van, Sander, eh, nee, van Meteogroep met Sander Radij. Ja, het weer van Meteogroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond opklaren, opklaring bereidt zich langzaam uit... maar naar het zuidoosten is het ergens nog bewolkt, bewolkt en regenachtig. Ja, bewolkt. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen een periode met zon en een enkele bui naar op een enkele bui naar droog. Het wordt rond 21 graden. Later op de dag neemt een zuidwestenwind iets toe. Lekker. En vrijdag en in het weekend veel zonland inwaarts ook, maar met een lokale bui. Zondag overal droog en tijdelijk warmer in het binnenland een graad of 25. Dit was het weer. Dankjewel Sander en dankjewel metinggroep. En dan gaan we door naar, eh, nou jullie weten dit deuntje wel het verkeer met Jonas Parson. Zit er ook een skipknop op, want... Uh, ZFM, staan momenteel, verkeersupdate. verkeersupdate. Er staan momenteel geen, er staan momenteel geen files. Alleen wel wat flits op de A2 Utrecht-Amsterdam, 36.7 staan ze. En op de A6 Jure muidenberg bij hectometerpaal 100.1. En op de A20 Nieuwekerk... Oh, Gouda Maasdijk. Dat zit precies hetzelfde. Bij hectometerpaal 42.1. En op de A58 Eindhoven-Vlusselingen bij hectometerpaal 74.2. En mijn hectometerpaal uh, 74... wacht even, ho. Jongens, stop. Niet doen tijdens mijn dankjewel. <laughs> en bij, eh, de A79 Maastricht-Heerlen bij hectometerpaal 4.7. En als ik zeg... Eh, moet ik even denken, moet je een beetje in het deuntje komen? Nee, nee, dan zeg ik Timmy Toet Toet. Maar ik moet even in het deuntje komen. Ehm, <clears throat> nou, wacht even. I live my life like a OC. Ja, en? Over welk nummer heb ik het dan? Geen idee. Nou, dat komt gewoon over dit nummer. Als hij doet. Ja, hij doet het vast wel. No, you don't have to wear your best fake smile. Het is het hartstikke verkeerd nummer.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 Niet Drake van Drake en George, maar gewoon Drake. Ja hoor, Drake. One Dance featuring Kyla en Westkid. En onze Berliner. Ja Heeft een Berlinerbol. Nou, hij heeft een nummertje voor je klaarstaan. En dat is... Nou, dat is Nina. Oh nee, schiet me dood, alsjeblieft. Nein. 99 zich Jawel. Ja Heeft er iemand een sneltrein in de aanbieding? Ja hoor. Ik spring er graag voor. vond ik uh, zeer schön. Is hij nou nog niet klaar? Nee. klop, klop.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 Sam Lucas Steve, featuring Summer on you. Nog een, uh, ja, hoe noemen we dat? Kleine 20 minuten. Nou, When I spent the summer on you. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En hier houdt Sander zoveel van. Dat is niet normaal. Denk het even niet, hè? Ah, nog wel wel. Nee? Mijn strijd, goodbye. We hebben nog 20 minuten. there she goes again, running circles in my mind. There she goes again, using love to make me blind. But when all is said and done, I know that she is still the one. Love comes at a price, so I put my heart on the line. I won't say goodbye. record player, a melody that's always out of time. She's like a gun, and my fingers on the trigger, killing me if our love can survive. And I tell myself to walk. in uh, eh, ZFM Zandvoort. Eén grote gaskamer, die keuken. Onze enige echte Berliner. Die komt straks terug. Met deze stem. <gasps> Dit was eh, ja, Main Street Goodbye. Nou, heel leuk, heel boeiend. Lekker, heel belangrijk. Wij gaan door met eh, het nummertje van onze Duitser. we can't explain Wat zeg je nou? Jawel. Ja, dat is Sijun. En Jonas Blue. Jonas Blue, Perfect Stranger, Futuring GF. Hey, eh, het is tijd. Eh, het is alweer bijna tijd, uh, Sander. Ja, dat zeker. Dat is niet goed, hè. Hoe kan het zo snel gaan? Even vergassing in de keuken en het is tijd. Ja, ik weet het als dus niet. Nee, ik weet het ook allemaal niet meer. Het wordt allemaal heel erg rommelig hier binnen. hey, jij hebt nog even een lekker Nederlandse, oer-Hollandse... Wat is het eigenlijk? Ja, ik ga bij een oer-Hollandse... Nou, Hollandse. Ik heise... ze. ik heise, ik Sander, ja. Ja, okay. ik ze Slaga. Nou, zet aan en eh, laat ons niet meer wachten. ZFM Beachmasters, de grand closing. Kom maar, doen we met z'n allen mee. Rima! die Ik weet dat je thuis van die bank afkomt. Uit je auto, op de snelweg. En doe met z'n allen mee. Twee handen in de lucht. Mist alles, wat ik habe op de Welt. Du bist alles, was ik wil. Twee handen in de lucht. Kom op, kom op, kom op. Jij ook, Sander. Freestyle! Sorry, Jimmy. Sagt die Biene zu zu den Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt sein. Random Dancing. Ich bin wie du. Wir sind wie Sand und Meer. was de grand closing van onze enige echte Duitse Sander Dadai. Ja hoor. En van ons eindnummertje natuurlijk. En niet te vergeten, die is in handen van... Deze? Nee, die van mij. Oh, de Handsome Poland. Damn. Dit was uh, eh, ZFM Beachmaster voor vandaag. Het is eh, vandaag eh, woensdag, 3 augustus. Aflevering 31, jaargang nummertje 1. Sander heeft er twee uur bijgesprongen met onze Duitse skills. Jawohl. We hebben een enorme grand closing gehad in het Duits. Ja, dat je. Mijn naam is Jonas Parson. Mijn naam is Sander Dardij. Ik zeg bedankt. En tot volgende week niet te vergeten. Zelfde zender, zelfde presentator en misschien ook wel zelfde Duitser. Jawohl, en een schöne avond. De beveiliging van Parks, fijne dienst. I'm sure it En tot volgende week. Volgende week net zo slecht die muziek. Dus wend hem alle verstaan. Mijn naam is Jonas Parson, dat is Sander de Rij.